En die is in handen van uh, Jean-Paul samen met uh, Dua Lipa met No Lie. Snel door met nummer 14. Bibi Rexa, I Got You. Zo direct na deze plaats ook even een kleine resume meegeven... van de platen die we wel en niet hebben gedraaid ondertussen. ze erin. Vorige week nog op 17. Deze week op nummer 13. En dan heb ik het over Alicia Cara met eh, Scars to You Beautiful. ik zei het net, eh, je krijgt een eh, kleine resume voor me. Van me welke we wel en niet hebben gehad. Ondertussen is al een groot resume zelf, maar dat maakt niet uit. Op nummer 29 staat deze week James Blunt met Love Me Better. Nummer 28 is in handen van uh, Sean Mendes met Mercy. 27 staat Martin Garrix, Beberexa in The Name of Love. En op 26 staat Ariana Grande met Nicki Minaj met Side to Side. Nummer 25 voor eh, Kaigo met Carry Me. En Sigma samen met Birdie met Love Me staat op 24. Op 23 Robbie Williams met eh, Love My Life. En op eh, nummer 22 voor Will Williams, Williams met Running. 21 dan Hartwell met Thinking About You. En op 20 staat Taflo met Cool Girl. Nummer 19 is in handen van Katy Perry, Chain to the Rhythm. De snelste stijger meteen van deze week met mijn liefste 13 plaatsen. Op nummer 18 vinden we Martin Garrix samen met Dua Lipa met Scared to be Lonely. En op nummer 17 Martin Jensen Solo Dance. Op nummer 16 Champal Dua Lipa met No Lie. En op 15 staat eh, Sam Feld met What About The Love. Op 14 BB Rexa met I Got You. En je hoorde hem net, de nummer 13 Alicia Cara met Scars To Your Beautiful. De, Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En speciaal eh, voor, uh, nou, ik weet eigenlijk niet voor wie.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 Even slaan heel veel de Nederlandse top 40 over voor het gemak deze week. En we gaan gewoon lekker naar de nummer 7 luisteren. Want anders kan ik niet alle liedjes draaien voor je. De, complete top 10 wil ik toch echt wel gedraaid hebben. Dit is de Chase Smokers op nummer 7 met Paris. We were in Paris. to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down thing. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents, you look so proud.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 Yeah. Dit is nummer 4 van uh, deze week. Clean Bandit samen the uh, Sean paar weken geleden nog op eh, nummer 1. 14 weken alweer ondertussen in de lijst. En deze week dus op een eh, vierde plaats blijven zitten. Daarvoor is Shakira samen met Maluma met, met uh, Chantaye. En daarvoor Rekkerboom en met Human. En wij zijn aangekomen aan de top 3 van deze week. En... Dat dus gaan we doen, eh, maar eerst gaan we luisteren. Zo ik naar tot top van de Ik zit even te denken wat ze nou bedoelt. Zeker even mee te kijken op cfm-live.nl. Daar heb ik maar twee mooie webcams. Ze kan je eh, toet eh, zien rare gebaren maken. Ik weet nog steeds niet wat ze daarmee bedoelt. Maar ik komt zo direct op buiten de uitzending om, denk ik, dat ik het wel gehoord van haar.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 Dus zeg je hier tegen. Probeert er één keer redactiewerk te doen op Facebook, maar die weet niet hoe dat werkt. er zit er nog een andere, nou ja. Er zijn er gewoon drie Woldorf stetlers Ik dacht dat ik altijd afgesloten heb het programma met eh, de uh, Muppet Show. Maar eh, zo direct op vijf uur dus uh, Zandvoort rijdt door ofwel Hans met zijn vrienden. Oftewel de Muppet Show. Dit is de nummer 3 van deze week. Ed Sheeran met Shape of You. Plaat die eh, vijf weken in staan. en deze week is eh, blijven zitten. Hey, de nummer twee van deze week staat er ook uh, vijf weken in. Maar vorige week nog op een zesde plaats, dus vier plaatsen gestegen. Dit is Jax Jones met You Don't Know Me.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 Maar hij doet het niet alleen, hij doet het samen met eh, Ray. nummer 2 dus vier plaatsen gestegen deze week. Hey, wij gaan door met de nummer 1 van deze week. En die is een ander van iemand die 8 weken pas in de lijst staat.